5 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. In de Japanse stad Nagasaki is de aanval met de atoombom herdacht. Vandaag, 75 jaar geleden, viel de bom om 11 uur plaatselijke tijd. De plechtigheid vond zoals ieder jaar op dat tijdstip plaats. De burgemeester van Nagasaki riep in een toespraak op tot wereldvrede... en de totale afschaffing van kernwapens. De herdenking werd bijgewoond door overlevenden en nabestaanden van slachtoffers. Frankrijk wil ruim 30 miljoen euro van de Britse regering om het kanaal te bewaken. Daarmee moet worden voorkomen dat migranten vanuit Noord-Frankrijk naar Engeland oversteken, schrijft de Sunday Telegraph. Of de Britten akkoord gaan met de Franse eis is nog niet bekend. Groot-Brittannië komt begin volgende week met een eigen voorstel om de problemen op het kanaal aan te pakken. De Belgische kustplaatsen Blankenbergen en Heist gaan dagjes mensen weren. De burgemeesters besloten dat na verschillende incidenten op het strand. Ook zijn er vechtpartijen geweest. Op last van de burgemeester rijden er in Blankenbergen tussen 9 en 4 uur middags geen treinen meer naar de stad. En ook zullen er politiecontroleposten worden opgezet. Het aantal nieuwe coronabesmettingen in Suriname is de afgelopen dagen snel gestegen. Voor het weekend werd een recordaantal van 107 nieuwe gevallen gemeld. Gisteren kwamen er nog eens 104 bij en vandaag 103. Tot nu toe zijn ruim 2300 Surinamers besmet geraakt met het virus. 29 zijn eraan overleden. Eind vorige maand besloot president Tokio om de versoepeling van sommige coronamaatregelen terug te draaien. Volgens Star News komen daar binnenkort nieuwe beperkingen bovenop. YouTube-ster Nicky de Jager is gistermiddag thuis in Ude overvallen door zeker drie daders. Daarbij is of de jager zelf of haar vriend gewond geraakt. De politie wil er niet meer over kwijt dan dat het een van de bewoners betrof. De jager bevestigde de gewapende overval op Instagram. De overvallers zijn nog niet gepakt. Het weer recordwarmte vandaag in een groot deel van het land. De temperatuur loopt uiteen van rond de 30 graden op de Wadden... tot 37 graden in het zuidoosten van het land.